Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Naast PVV-leider Wilders gaat ook het Tweede Kamerlid Kouzou morgen naar Zeewolde voor de gemeenteraadsvergadering over een nieuw asielzoekerscentrum. Ze maken daar allebei gebruik van het inspreekrecht voor burgers. Het COA wil in Zeewolde 900 asielzoekers opvangen en op termijn mogelijk 1500. De plaatselijke politiek is verdeeld. Het Kamerlid Kouzou, vroeger van de PvdA, nu van de partij DENK, wil tijdens de vergadering in Zeewolde tegenwicht bieden aan het geluid van Wilders. Italië, Duitsland en Frankrijk hebben een gezamenlijk document opgesteld waarin ze schrijven dat de regels voor het verlenen van asiel aan vluchtelingen moeten worden herzien. Er moet een sterke reactie komen op de vluchtelingencrisis. Italië, Duitsland en Frankrijk willen een eerlijke verdeling van migranten over de hele EU. De voorstellen moeten eind deze week besproken worden op een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het kabinet moet haast maken om de opgelegde milieudoelen te halen. Dat zeggen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekcentrum Nederland. Eind juni bepaalde de rechter dat de CO2-uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990. Het kabinet gaat tegen die uitspraak in beroep. Maar dat kost tijd en daardoor dreigen de opgelegde doelen onhaalbaar te worden, zeggen de onderzoekers. Volgens hen kan de CO2-uitstoot snel omlaag door kolencentrales te sluiten en meer biomassa te stoken. En door op de weg een kilometerheffing in te voeren en de maximumsnelheid te verlagen. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze in twee sets van Serena Williams, de nummer 1 van de wereld. In de eerste set stond Bertens lange tijd voor, maar Williams kwam terug en sleepte er een tiebreak uit. En daarin kwam Bertens nog met 4-0 voor, maar uiteindelijk won de Amerikaanse de tiebreak met 7-5. De tweede set ging met 6-3 naar Williams.